2 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De backstop blijft hoe dan ook onderdeel van de Brexit-afspraken. Dat heeft de Franse president Macron gezegd... aan het begin van zijn gesprek met de Britse premier Boris Johnson. Die wil af van de afspraak die moet garanderen... dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland open blijft. Gisteren liet bondskanselier Merkel, toen Johnson bij haar in Berlijn was... doorschemeren dat er misschien nog over te praten viel... als het Verenigd Koninkrijk met een werkbaar alternatief komt. Bondskanselier Merkel is vandaag op bezoek bij premier Rutte. Ze praten over de aanpak van klimaatverandering en dat doen ze op initiatief van de premier. Merkel komt met een zware delegatie van ministers die allemaal beleid maken op het gebied van klimaat. De landen willen van elkaar leren en zullen het mogelijk hebben over het gebruik van aardgas. Nederland wil van het gas af, Duitsland denkt daar anders over. Bij Paleis Noordeinde in Den Haag heeft de koninklijke familie vanochtend afscheid genomen van prinses Christina. De kist, bedekt met zonnebloemen, werd overgebracht van de koepel van Vagel... naar het koetshuis van de Koninklijke Stallen... waar het afscheid in besloten kring plaatsvond. Aansluitend is de crematie. De afgelopen dagen hebben tientallen mensen het register in het gemeentehuis in Baren ondertekend. En dat kon ook in de Stulpkerk in de Lage Vuurse. Daar waren meer dan 100 steunbetuigingen. Christina, de jongste zus van prinses Beatrix... overleed vrijdag aan de gevolgen van botkanker. Ze was 72 jaar. Yvonne Nauta stopt als lange baanschaatser, De 28-jarige Friesin zegt toe te zijn aan lichamelijke rust. Wel blijft ze voorlopig actief op de marathons. In seizoen 2013-14 werd Nauta Nederlands kampioen op de 5 kilometer... en ze won de NK Allround. Het weer, veel zonde blijft droog. De temperatuur loopt het een van 20 graden in het noordwesten... tot 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Nog altijd veel vertraging op de afsluitdijk op de A7 van Horen naar Zurich. Bij Cornwerderzand, Zand, 13 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, maar de vertraging is aanzienlijk, veel meer dan een uur.